Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een van de mannen die vanochtend een Franse priester vermoordde in een kerk... was bekend bij de Franse inlichtingendiensten. Dat bevestigt justitie. Het is een jongen van 19 die twee keer naar Syrië probeerde te reizen om te vechten... maar het lukte hem niet het land in te komen. Hij werd bij terugkomst in Frankrijk opgepakt... en kreeg de tweede keer een enkelband. Hij mocht een paar uur per dag het huis uit. De andere aanvaller is nog niet geïdentificeerd... Beide terroristen zijn door de politie doodgeschoten en handelden volgens president Hollande uit naam van IS. Vanwege de aanslag is een jongen van 17 opgepakt. Zijn rol is nog niet duidelijk. Bij KLM zijn acties op komst. De vakbond, die een deel van het grondpersoneel vertegenwoordigt... had de directie een ultimatum gesteld en dat is verlopen. Hoe die acties eruit gaan zien, wordt mogelijk morgen bekend. Onder het grondpersoneel vallen onder meer de bagageafhandelaars... en de medewerkers aan de check-in balies en de gates. De vakbond wil een loonsverhoging... en dat uitzendkrachten een vaste baan krijgen bij KLM. Roger Federer tennist niet op de Olympische Spelen in Rio. De Zwitser heeft zich afgemeld... omdat hij nog niet is hersteld van een operatie aan zijn knie. Federer laat weten dat hij de rest van het seizoen ook niet meer in actie komt... Wielrenner Tom Dumoulin gaat wel naar Rio. Dat was onzeker vanwege een breukje in zijn pols dat hij vrijdag opliep in de Tour de France. Dumoulin vliegt in elk geval naar Brazilië en kijkt daar of hij fit genoeg is voor de tijdrit. En Arek Milik staat op het punt om van Ajax over te stappen naar Napoli, meldt de Telegraaf. De Italianen zouden 35 miljoen euro over hebben voor de Poolse aanvaller. Het zou daarmee de duurste transfer ooit worden in de eredivisie.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Tweede deel, het programma heeft vandaag als ondertoon... titels van stukken die gaan over eh, dingen die met de vakantie te maken hebben. We hebben al gehad eh, de zon. We hebben al gehad eh, de, de avond, de nacht de Moonlight. En nou gaan we naar plekken. En dit stuk heette Drop Me Off in Harlem. Het lijkt me nou zo leuk om straks eh, hier op de tolweg op de bus te stappen. En eh, die bus die stopt dan bij die halte. En dan zeg je tegen de chauffeur... Hey man, drop me off in Harlem. Plekken dus. Harlem. En eh, we gaan nu naar Brindisi. Dat wordt stuk wordt gespeeld door Mike Del Ferro. Mike dat Ferro overstemd door het publiek. Maar ja, dat heb je bij zo'n live-opname. Het is nu tijd voor ehm, A Little Spanish Town. Anita O'Day met de Stan Kenton Big Band. wonder what the Anita O'Day in A Little Spanish Town. Een mooie bestemming voor mensen die naar Amerika gaan... is om een keer de Route 66 te nemen. En dat deden de Millers ook. If you ever plan to motor west And travel my way Take the highway, that's the best get your kicks on Route 66. And I tell you it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Yeah, get your kicks on Route 66. And now you go through St. Louis and Joplin, Missouri, and Oklahoma City is mighty pretty. You'll see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingsman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? When you make that, take that California trip to get your kicks on Route 66. St. Louis and Joplin, Missouri. Oklahoma City is mighty pretty, you see. Amarillo and Gallup, New Mexico. Flagstaff, Arizona, don't forget Bologna. Things from Boston, San Bernardino want you to get hip to this timely tip when you make that California trip is get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Once more Get your kicks on Route 66. One, two, three. And... nou, eh, de radio kan eh, nu weer wat... Eh, gewoon weer op het normale volume. Dit was Woody Herman. met het song North West Passage. Woody Herman is een hele interessante bandleider geweest. Hij heeft uh, uh, altijd big bands gehad. En in 46 gingen heel veel big bands ter ziele... omdat uh, dat tijdperk over was. De muziek was niet meer leuk en eh, het was allemaal te duur. Het nummer wat we zojuist hoorden is wel een, eh, een hit geweest. Een enorme hit in Amerika in 1945. Uh, eh, Herman is nadat hij met zijn big band stopte... onmiddellijk weer begonnen met andere bands. Want echte muzikanten houden nooit op. En in een van die bands ehm, had hij vier saxofonisten... die later bekend zouden worden onder de titel The Four Brothers. Dat waren Zoet Sims, Herbie Stewart, Serge Cheloff en Stan Getz. Later is er nog een compositie gemaakt, Four Brothers, die ook heel beroemd is geworden. En het is, eh, hoe is het afgelopen met eh, onze Woody Herman? Het is slecht afgelopen, want hij was een goede muzikant... maar een slechte regulateur, organisator en administrateur... En ehm, als gevolg van enorme belastingsschulden was hij genoodzaakt om eh, nog in de jaren tachtig te spelen om zijn schulden af te lossen. En een interessant verhaal is het feit dat de Belastingdienst hem helemaal kwam uitkleden. Maar ehm, uiteindelijk wist hij toch voor elkaar te krijgen dat hij... Eh, waar hij zijn huis ook moest, eh, aan de Belastingdienst moest afgeven... want die ging dat verkopen mocht hij er toch in blijven wonen tot aan zijn dood. En dat was in 87. Woody Herman. Over belasting gesproken. We hebben eh, recentelijk de Panama Papers eh, affaire gehad. En wij zijn natuurlijk benieuwd of de Kenny Ball Band... toen, toen ze het, eh, zoveel geld verdiend heeft... dat ze ook in Panama gestald hebben. We gaan luisteren naar de Panama Rack door het orkest van trompetist Kenny Ball. say she started to Kurt Elling, Norwegian Wood. Kurt Elling was eh, recent, recentelijk, onlangs, vooruit. Onlangs was hij op het Noordzee Jazz Festival. En dat muzikanten van naam hard moeten werken... dat eh, blijkt wel uit het tourschema als je, wat ik nu voor me heb... als je dan kijkt naar eh, wat hij allemaal voor sprongen maakt de afgelopen week, 20 juli, was hij in Noorwegen. Daar heeft hij ongetwijfeld zongen, eh, dit, stuk gezongen, Norwegian Wood. Eh, twee dagen later in Spanje. Vandaag in Portugal. Eh, de jongens die vliegen van hot naar her. Maar daar zijn ze dan ook beroemd voor. U luistert naar ZFM Jazz. Vandaag in het teken van vakantie. En we zijn nu in het blokje vakantiebestemmingen. Drop Me Off in Harlem hadden we. Brindisi in a Little Spanish Town. Route 66, de Northwest Passage. Panama, Norwegian Wood. En nu gaan we naar New York. Autumn in New York. Nederlandse pianist Arnold Klos. Begeleid door twee grote jongens. Henk Haverhoek op de bas. En Old good old John Engels op de drums. Autumn in New York. A Night in Tunisia. Dizzy Gillespie. En nu gaan we naar Ipanema. The Girl from Ipanema. Gespeeld door het trio Oscar Peterson. Het laatste stukje mocht ik kennelijk niet meer bij. Dat was Count Basie, April in Paris. Na de Night in Tunisia. De eh, April in Paris, de Autumn in New York. Heb je ook mensen die zeggen... Eh, let's go where the grass is greener. En dat is een stuk, wordt gespeeld door Louis van Dijk. van Dijk. Let's go where the grass is greener. Over exact vijf maanden, luisteraars, zitten we alweer op de kerstavond bij elkaar om terug te denken aan het afgelopen jaar.